Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC is niet meer te beluisteren op Spotify. En ook op YouTube is dat asielprotestlied verwijderd. Het nummer steeg vorige week flink in de top 50 van Spotify... en werd daar 1,7 miljoen keer beluisterd. De anonieme maker denkt dat zijn Spotify en YouTube-accounts gehackt zijn... en hij laat weten vandaag ook een nieuw nummer uit te brengen. En ook vandaag worden de nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Politiek verslaggever Wilco Boom vindt dat er wat opvalt. Nou, dat is vooral dat het aantal eh, vrouwelijke Tweede Kamerleden... fors hoger is dan in de Oude Kamer. Eh, daar zaten maar 32 vrouwen in. In de nieuwe zijn dat er 65. Een verdubbeling dus. En ook een record, want het waren er nog nooit zoveel. Al is het dan altijd nog wat minder dan de helft. Er zijn twee partijen zonder vrouwen, SGP en DENK... En vanavond staat meteen een belangrijk debat op de agenda voor de nieuwe Kamerleden. Ze gaan het hebben over het verslag van verkenner Wouter Koolmees. Die zegt dat D66 en het CDA aan zet zijn na de verkiezingen. Zij moeten op papier zetten waar ze het over eens zijn. Een grote explosie vannacht bij een club in het centrum van Gorkum. Die club was op dat moment dicht. En ook bij een kledingwinkel in een buitenwijk van Breda gingen twee explosieven af. Niemand raakte gewond. Op beide plekken was wel veel schade. Gisteravond ging er in een flat in Zwolle ook al een explosief af. En ook daar raakte niemand gewond. Voor al die knallen zijn nog geen verdachten opgepakt. Frisdrank met suiker is nog slechter voor je dan we al wisten. Dat zegt het UMC Maastricht. Zij hebben ontdekt dat je behalve overgewicht en diabetes... ook kans hebt op een verhoogde bloeddruk. Als je veel suiker binnenkrijgt, komt dat in je darmen terecht. En die kunnen dat helemaal niet aan, vertelt deze onderzoeker. En daardoor komt het in het lichaam terecht en heeft het die slechte effecten. Ik merk ook wel dat ik hou van frisdranken. Ik hou het bij zero en light producten. Maar wat dat betreft is denk ik het beste ook als je kinderen hebt kinderen te laten opgroeien met water. Vruchtensap is volgens hem iets minder slecht dan fris... omdat daar nog wat vezels in zitten. Het effect van frisdrank met weinig of geen suiker is niet onderzocht. Het weer in het zuiden schijnt de zon. Verder is het grijs met op de Wadden en in Noord-Holland ook wat buitjes. Vanmiddag breekt het open en is er meer ruimte voor de zon.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 Welkom terug, luisteraars, bij alweer het derde uur. Kan ik goed tellen? Eerste uur, tweede uur, ja, derde uur. Van Duif zaagt de week door. En inmiddels mijn goede collega Hans Wassenaar ook in de studio... want die gaat 12 uur, neemt het gewoon over. Dan krijgt nu nog meer lekkere muziek en eh, actualiteit, dat heb ik ook begrepen natuurlijk. In the beginning, there was the cold and the night. Prophets and angels gave us the fire and the light. Man was triumphant kill. Too many kingdoms, too many flags on the field, so many battles, so many wounds to be healed. Time is relentless. thousand years. This is our moment here at the crossroads of time. We hope our children carry our dreams down the line. They are the vintage. What kind of life? Carry our dreams down the line They are the vintage. What kind of life? De CD weigert dienst, luisteraars. Nou, straks om 12 uur dan weiger ik ook dienst. <laughs> maar zover is, zover is het nog niet. Eh, eh, ik ga even kijken of ik even een praatje met Hans kan maken. Hans. Ja, wacht Ja, wacht even. Hans zegt wacht even. Hij moet even naar de microfoon, moet hij zich spoeden natuurlijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Charles. Ja, de laatste keer. Geeft nou, het geen tranen bij je? Zie je me niet janken dan? Ja, dat, hele, die hele, Moet je een zakdoekje? Die hele, ja, die hele, die, is nat geworden, joh. Ja, we hebben al heel wat jaartjes samengewerkt, hè? Nou, dat hebben we ja, op de vrijdag hè, hadden we ook altijd een leuk programma. Ja, zeker. Maar en, eh, ja, nu, eh, nu is het ook nog steeds gezellig als ik binnenkom dat jij er bent. Even koffie halen, weet je wel. Zo gaat dat dan. Ja, ja. Ik zal je missen. Nou ja, ik jou ook. En, nou eh, ja, maar we, moeten niet te tragisch doen. Want kijk, ik, ben, natuurlijk niet van de wereld af. nee, dat is ook <laughs> Ik ben geen Harriette Davis die steeds terugkomt. <laughs> ja, dat maar, je niet. Maar, maar, maar kan nog best wel eens, ik kan wel in moeten vallen of zo. Voor, ja. voor Goedemorgen Zandvoort of zo. Als, ze, als ze echt omhoog zitten. Ja, waarom niet? Maar ik wil je nou eigenlijk op deze manier even bedanken voor de samenwerking. Ah, nou, en je heerlijke muziek op woensdagmorgen. Want wij, eh, wij, het eerste wat we altijd deden was de radio aanzetten. Oké. En eh, dan gingen we altijd naar je lekkere muziek luisteren. We zullen je missen. Ja, maar we hebben een beetje dezelfde smaak, als Ja, ook, ook, ook, jouw muziek past precies in het plaatje. Hè? Ja, dat is zo. En, eh, maar ja, eh, ook eh, nu kom ik natuurlijk straks weer in de studio. En dan is het een koude studio. Dan moet ik alles weer aanzetten. En dat is niet zo gezellig. Dit vind ik toch heel erg gezellig. Ik zal het heel erg missen. Nou ja, ik jou ook. we zijn vrienden inmiddels. en, jij, kan wel janken. Ja, hey, en jij bent ook, jij bent ook muziek, muziekliefhebber. Ja, puur zang natuurlijk. Ja. Je zit zelf ook in een koor. Hè? Hoe, gaat het, hoe gaat het met koor? Koor gaat goed. We hebben een paar kerstoptredens krijgen we. Ja. Nu Unicum en eh, in de Bodaan geloof ik dat we heen gaan. Dus, eh, en wat voor, mooie, eh, wat voor mooie kerstlieder gaan jullie zien Ja, dat is een hele goede van je. <laughs> Christmas on Broadway, hè? je kent dat wel. Hè? Ja, ja. ja, ik vind die Carpenters ook zo van die prachtige kerstalbum. die hebben zo'n dubbel album gemaakt met klassieke kerstliedjes... maar ook moderne kerstliedjes. Ja, en die Karen Carpenter die heeft ja. een prachtige stem. Ja, ze ze maar er zit ook een dijk van een orkest zit erachter, joh. Ja, en ze hebben dus ook een hele mooie stem. Het is jammer dat dat, er niet meer, dat zij er niet meer is. Ik weet niet of hij er nog is, maar zij is er volgens, mij, volgens mij leeft hij nog wel. Ja, ja Karen is, eh, ja. die is helaas aan hemelen. Maar nou heb jij natuurlijk een beetje de stem van Michael Bublé, hè, toch? Oh ja, ik kan heel, <laughs> heel laag zingen ook, hè. Dus, dus eh, I'm dreaming. I'm dreaming overnight. Oh nee, White Christmas. Ja, de, night, is niks night is een ridder, eh, <laughs> Laat het maar niet doen zo. <laughs> Nou, maar ja, wel een leuke hobby. Ja, zeker. zeker. Ja, en eh, ja, ik, ik drum nog wel eens een enkele keer. Oh. Maar het zal in de toekomst voornamelijk... Oude, op oude pannen of niet? Nee, ik heb nog, uh, ik heb nog gewoon mijn complete drumstel uit de Ruud Jansen Band. Maar ga je die meenemen daarheen? Nou, die sla ik ergens op. Nou, ik wou al zeggen, dat zullen je buren leuk vinden. Nee, ja, nee dan, eh, dan marcheren al die oudjes naar buiten. Zo. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Want ja, luisteraars, ik verhuis naar een seniorenwoning. Maar zie ik er nou uit als een senior? Helemaal niet. Oh, gelukkig. <laughs> Want als ik daar binnenkom, ik ben natuurlijk geweest, eh, om te kijken en zo. Eh, ja, dan loop je tussen de rollators en de scootmobiels loop je, loop je naar binnen. En ja, dan voel ik me toch nog... <laughs> voel me toch niet helemaal thuis nog. Ja, maar Charles, moet je luisteren. We zijn ook niet de jongste meer natuurlijk, hè? Nee, Dat moeten we natuurlijk ook een keer niet vergeten. Dat ben ik ook niet vergeten, maar ik voel me nog niet zo oud. Nee, nee dat, is, dat, moet, je ook, dat moet je ook blijven doen, hè? Ik marcheer nog voor Niels.nl eh, langs twaalf gemeentes. Ja. Waaronder Dijk en Waard, dus Heer Hugo Waard, daar begint het. En dan alles wat ertussen ligt tot Haarlem en Meer toe. Ja. Dus ook, eh, ook Zandvoort, zandvoort.niels.nl. En ja, dat doe ik natuurlijk met collega's samen. Maar het is heel leuk om te doen. Het is eigenlijk meer hobby dan werk, hoor. Dus, dus het is... Eh, ja, en dat houdt me nog een beetje op de been, hè? Op, ja. de, op de duivenbeen. Belangrijk, hè? Ja, is heel belangrijk. En anders kan je altijd nog vliegen. Als duiven kunnen vliegen natuurlijk. Ja. hey, laten we maar een stukje muziek nog Zo is dat. Toch? Lijkt me ook.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 Lady, lady, lady, lady, lady, Got the love I need so much, my lady love. I Jules de Korte, we kennen hem van uh, Ik zou wel eens willen weten. Maar uh, hij heeft het ook over een feest wat nooit werd gevierd. de stad het land had, bewoonde hij een fluttig fletje in het drukke hart van Hollands Randstad. Terwille van een vaste baan, een raam waardoor hij op de kerk keek, zijn altijd eendere sigaretje. De 45-uurse werkweek gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv, die vielen allebei nog wel eens tegen die vielen allebei nog wel eens meer, En zomers was er dan de regen, en met de rest was hij best tevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat verschafte hij zichzelf de beelden van twee parkietjes en een schildpad. Dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar fauteuiltjes, een orgel waar hij nooit op speelde. Het was allemaal niet veel beschuitjes, maar kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn, geen echte vrede en geen echte ruzie en heen het leven aan een vaste lijn. En zwinters was er de illusie van het zou nou wel gauw warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las die elke droom het bos instuurde, tot hij geen enkele droom meer had. Passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was. Zijn dorst en honger naar sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Dat viel niet tegen en dat viel niet meer. En toen de maat was volgemeten, is hij gestorven op de wc. Ja, Jules de Korte, u wist het niet van hem. Eh, eh, hij werd altijd kort gehouden, Jules. Hij kon ook niet goed kijken, Jules. Jules die kon niet goed kijken daar. Ja, dat is erg genoeg als je blind bent. Het lijkt me een van de ergste zintuigen om te moeten missen in je leven, luisteraars. Als je niet kan kijken. Je kan, je kan naar televisie kijken. Je kan er wel naar luisteren met een koptelefoon op of zo. Dat anderen er geen last van hebben. Maar, maar eh, eh, ja, ik zie die mensen wel eens heel behandig, behendig, moet ik zeggen. Met zo'n eh, met zo'n geleidehond en, en zo'n speciale stok zie eh, ze eh, zelfstandig bewegen door, door, door, de stad gewoon. En, eh, ze ontwikkelen kennelijk toch ook een ander zintuig. Als je dan blind bent, dan heb je toch een bepaalde talenten om andere dingen te ontdekken. Dat moet haast wel, want nou, het lijkt mij een ramp hoor, om niet te kunnen zien. Doof zijn is ook niet leuk. Nou ja, ziek zijn is überhaupt niet leuk. Andy Williams, I Can Help Falling in Love. voordat we gaan genieten van de, een stukje cabaret luisteraars... is nog even de Wicked Game van Chris Isaac. Het It Game van Chris Isaacs. Eh, en luisteraars, eh, hij komt weer aan hè, dit komende weekend op Tessel. De Goed Heiligman, de Sint. En eh, ja, wie kan ik nou nog beter draaien in, in, het genre cabaret... als Toon Hermans over Sinterklaas? Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met sint Met Sinterklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik van heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. ik vind het ook een naar persoon, die niet Niklaas. Dus die kan ik je wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Die Schijn Niklaas. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat. Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op Daksten lachen? het een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. ik was blij dat ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij is Preijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen mijn Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen... die heb ik nog nooit bij Pieter mijn Knecht gezien. Maybe voor Barry Gibb. Maurice en uh, eh, Robin Gibb helaas overleden. En het was een ijzersterk trio. Ik zag van de week, uh, het programma heet geloof ik Uur van de Wolf of zo. En dat was een documentaire van Cher. En nou, dat, die is volgens mij eh, ook achter in de 70, misschien wel in de 80 al zelfs. Maar die zingt nog de sterren van de hemel. Dat hou je niet voor possible. Don't, you don't keep it for passable, luisteraars. nog een leuke voor u. Ik heb alleen maar leuke eigenlijk vanmorgen natuurlijk. Dat moet u me toch nageven. Dit is Gordon met Replay en die zag ik van de zomer tijdens Harlem Jazz en More. Met name More, want jazz was er weinig te beluisteren. De laatste keer toen mijn hart weer eens was gebroken. Die levensgevaarlijke val van de liefde één keer te vaak ingelopen. De strijd leek gestreden, die ik toch al verloor. De weg naar geluk op een doodspoor. Mijn hart onbereikbaar, ik dacht, ach ik blijf maar alleen. Van niemand doorheen. spreken om liefde die er toch niet is. Never nooit meer dat ondraaglijk gevoel dat zo knaagt diep van binnen als je haar zo mist. Never nooit meer mag je mij laten gaan. Een leven alleen, dat kan ik niet aan. Was al veel te lang doelloos, mijn hart zo gevoelloos alleen. It nooit meer over bij Gordon, uh, Hans. Nee. nee. Bij jou wel. Ja, bij, mij is het al over. ja, hij, kon, eh, hij kon toch wel best aardig zingen, die Gordon, hè? Ik heb wel aardig zingen, ja toen. Nou ja, nog, wel. Ik heb het bij Grote Markt gezien. Met de replay samen. Nou, wat best wel. Ja, met replay samen wel. Maar alleen wil hij ook nog wel eens een vals nootje zingen, hoor. <laughs> Ja, ja, ja maar dan word ik ook vals, hoor. Ja? Ja, ja maar dan ben je anders vals. Ja, <laughs> dan bijt ik van me af, hoor. <laughs> ik draai nog maar wat van jouw cd, uh, Is goed. Eh, ja, we hebben nog tien minuten voor het eh, nieuws weer voorbij komt. En dan kunt u luisteren, luisteraars, naar mijn collega Hans Wassenaar. En die heeft weer ongelooflijk veel nieuw repertoire meegenomen. Ik durf bijna geen radio meer te maken. Nou, hij hier naast me staat als de grootste, dat zal wel. Als de grootste DJ van Hoofddorp en omstreken, toch? <laughs> Ja, doei. Eh, nou, daar komt hij. took your coat off and stood in the rain. You were always crazy like that. And I watched from my window, always felt I was outside. some comment on the weather. Well, in case you fail to know. stemmige muziek. Ik neem het eventjes over aan Charles, want die uh, eh, hebt wat anders te doen even. Dus u zult het eh, de laatste zes minuten nog met mij moeten doen. Maar goed, zo erg is dat niet. Ik ga een leuk plaatje voor de draaien. Sultan of Swing. Maar nog even een, eh, een praatje over Charles. We zullen Charles erg missen bij ZFM. Hij was altijd iemand die heel bevlogen was. En ik heb heel wat leuke programma's met hem gemaakt. En zoals ik al zei, ik kom nu op woensdagmorgen in een koude studio. Moet alles weer opstarten. Is toch minder leuk. En we zullen kijken hoe het verder gaat. Sultan of Swings, The Dire Straits. get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime... Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.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 om af en toe eens in te vallen bij uh, het technische probleem van Goedemorgen Zandvoort. Er moet iemand bij de techniek zitten en Maria doet dat heel goed. En, maar ze hebben af en toe wel eens een, een invaller nodig. Nou, de duif kan invallen, het hoofd kan invallen. <laughs> het enige wat het hoofd kan. Hey, Hans, bedankt voor je support vanmorgen. Ja. En, en nou, wij houden gewoon contact. Is heel goed. En lieve luisteraars, allemaal dank voor het luisteren. Eh, ik ga jullie missen en eh, ik hoop jullie mij ook een beetje. Eh, geniet van het aankomende feestseizoen. De decembermaand, Sinterklaas, de kerstdagen natuurlijk. Advent, hè. Sommigen die genieten ook van vier weken voor de kerst al van allerlei religieuze bijeenkomsten en ja, eh, mooie klassieke muziek, wat er allemaal mee samenhangt enzovoort. Dus eh, nou, geniet er allemaal volop van. Ik wens u ook, eh, ik ben nog een beetje vroeg, maar ik kan het best zeggen... een goede jaarwisseling straks en vooral een gezond en oorlogvrij 2026 namens mij. En ook namens Hans, denk ik.